De Afghaanse kiescommissie heeft daartoe besloten omdat er bij de eerste ronde op grote schaal is gefraudeerd. Na die eerste ronde leek zittend president Karzai de winnaar met 55 procent, maar dat percentage klopt niet volgens de kiescommissie. In de tweede ronde neemt Karzai het op tegen zijn belangrijkste uitdager Abdullah. Minister Plasterk gaat zich ervoor inzetten dat de kunstcollectie van Dirk Scheringa bij elkaar blijft. Plasterk ziet het liefst dat de 1300 werken een plek krijgen in het toekomstige Scheringa Museum voor Realisme in Opmeer. De bouw van dat museum ligt nu stil door het faillissement van DSB. De minister hoopt dat kunstliefhebbers zich gaan inzetten voor de collectie. Indien nodig wil hij zelf ook wel een rol spelen. Klanten van de failliete DSB-bank die in acute geldnood zitten... kunnen aankloppen bij de gemeente voor bijzondere bijstand. Dat heeft staatssecretaris Kleinsma bekendgemaakt. Ze vindt wel dat gedupeerde DSB-klanten in principe zelf verantwoordelijk zijn voor een oplossing... zoals het openen van een rekening bij een andere bank of lenen bij familie. Spijbelen in Limburg tijdens carnaval wordt hard aangepakt. De onderwijsinspectie gaat tijdens de opening op 11 november extra controleren. Vorig jaar werd er op grote schaal gespijbeld. Daarom wordt er dit jaar uitgebreid gecontroleerd op onder meer het Vrijthof in Maastricht en op stations. Op het Vrijthof wordt ook gefouilleerd op meegenomen drank, drugs en wapens. De politie heeft in de wijk Kasteelbuurt in Hoensbroek in Limburg 19 hennenplantages opgerold. 18 mensen werden aangehouden, 6 zitten er nog vast. De rest mocht met een dagvaarding naar huis. Er worden nog meer aanhoudingen verwacht. De politie kwam in actie omdat in de wijk een ongewoon hoog stroomverbruik was geconstateerd. En er waren tips binnengekomen bij Meld Misdaad Anoniem.